Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël komt het kabinet bij elkaar om het nieuwste plan van premier Netanyahu te bespreken. De Gazastrook volledig militair bezetten. Een idee dat precies het tegenovergestelde is van wat de internationale gemeenschap wil. En ook in Israël zelf is er kritiek op het plan, zegt correspondent Nasra Habiballah. Niet alleen weerstand vanuit het leger, maar wat we ook horen is dat binnen het veiligheidskabinet... niet iedereen het eh, daarmee eens is dat dit juist de levens van de gijzelaars die nog vastzitten in Gaza verder in gevaar kan brengen. En daarom willen ze dat er een diplomatieke oplossing komt door te onderhandelen met Hamas. In Zwitserland begint vandaag een VN-top over plasticvervuiling. 175 landen proberen internationale regels te maken over plasticvervuiling. Zo'n top is al vijf keer gehouden, maar tot nu toe lukte het nooit om afspraken te maken. PostNL dreigt mensen te ontslaan als de overheid geen miljoenen geeft. Gisteren maakte het bedrijf bekend naar de rechter te stappen om geld te eisen van het kabinet. Ze zeggen bijna 70 miljoen euro nodig te hebben om alle post voorlopig te kunnen blijven bezorgen. Komt dat geld er niet, dan moeten er misschien werknemers weg, zegt de directeur van PostNL. En in Tiel is gisteravond een auto een huis ingereden. De wagen ramde eerst een hek, reed over een speelveldje en crashte daarna de woning in. Buurtbewoners zijn flink geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ik stond helemaal te trillen, ja. Maar puur ook, je kinderen spelen hier dag en nacht. Ik zie in één keer eh, vanuit mijn raam een eh, auto over het veld heen uh, razen als een gek. Dus, Wat dacht u? wat fuck? Nou, er werd ook een gasleiding geraakt, daarom moesten elf huizen worden ontruimd. De automobilist zou in die straat wonen. Waarom die zo'n raar ritje maakte, weten we niet. Heb ik het weer nog in het oosten bewolkt. In de rest van het land volop zon. Later steeds wat meer bewolking met kans op buien in het noorden. En het wordt maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel een file met 10 minuten oponthoud.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 They wanna spend that on me. Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Don't mind putting that on me. Where they at? Next to the trout. Still a soldier, go to war if you in your trap.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 He don't know it might be on tonight. that that might change my life. Change my life. Every time you look at me, my girls be like, be like that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that He's scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status is an army. I'm walking with purple hearts on me.